Eefje kunnen met het NOS-journaal. Een zedenmisdrijf worden verplicht om te luisteren naar hun slachtoffers... als die ervoor kiezen om tijdens het proces te spreken. Dat staat in een wetsvoorstel dat het kabinet eind dit jaar indient... om slachtoffers meer rechten te geven. Ook krijgen ouders van wie hun kind is vermoord spreekrecht... zodra de tbs-behandeling van de dader voorwaardelijk wordt beëindigd. Verder wordt geregeld dat ook de stieffamilie van slachtoffers tijdens rechtszaken mogen spreken. President Trump denkt erover om leraren en andere schoolmedewerkers te bewapenen. Dat zei hij op een bijeenkomst met overlevenden en nabestaanden van de schietpartij op een school in Florida van vorige week. Na een gebed riepen de gasten Trump op om meer te doen aan de veiligheid op scholen. De huizenprijzen stijgen in Nederland sneller dan in de meeste landen om ons heen. Volgens onderzoeksbureau Calcasa werden Nederlandse woningen afgelopen jaar ruim 9% duurder in Duitsland was dat ruim 3% en in, de, in het Verenigd Koninkrijk nog geen 2%. Volgens de onderzoekers komen de verschillen door de hypotheekrenteaftrek en doordat Nederlandse kopers minder eigen geld hoeven in te leggen. De Amsterdamse politiecommissaris Ad Smit wordt ontslagen... omdat hij jaren etentjes en luxe uitjes zou hebben betaald met politiegeld. Dat meldt NRC op basis van bronnen bij de politie. Smit wordt volgens de krant ook strafrechtelijk vervolgd. Hij zou vrienden en familie op kosten van de politie hebben getrakteerd op dure etentjes en voetbalwedstrijden. Smit zegt zelf dat hij niets verkeerd heeft gedaan. Een deel van de schoolmeisjes die in Nigeria vermist raakten na een aanval door terreurgroep Boko Haram is weer terecht. Tientallen meisjes zijn gevonden door het leger, melden lokale media. Begin deze week verdwenen de meisjes toen Boko Haram een aanval pleegde op een dorpsschool in Dapchi in het noordoosten van Nigeria. Het weer nog. Het wordt vandaag zonnig en droog. Alleen in het noorden iets meer wolkenvelden. Na de vorst van vanochtend stijgt de temperatuur naar ongeveer 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging in de Randstad op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Gouda. 10 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel vrij. Vertraging nog zo'n 20 minuten. En op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht 8 kilometer.